Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Ariep heeft Edith Schippers van de VVD aangesteld als verkenner. Zij gaat de mogelijkheid voor een nieuw kabinet onderzoeken. Verschillende partijen hadden al gezegd dat de VVD als grootste partij als eerste aanzet is bij de vorming van een nieuwe regering. Schippers gaat de komende dagen met alle fractievoorzitters praten en zal daarna volgende week verslag uitbrengen. Leefbaar Rotterdam vindt dat de Turkse consul weggestuurd moet worden. De partij pleitte er in het raadsdebat over de rellen van zaterdag bij het Turkse consulaat ook voor dat het consulaat wordt gesloten. Volgens Leefbaar heeft de consul geen deescalerende rol gespeeld, maar juist olie op het vuur gegooid. Ook het CDA Rotterdam wil af van de Turkse consul in de stad. Bart van U, de man die zowel zijn zus als Els Borst vermoordde, moet acht jaar de celling. En daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging. De rechtbank had hem alleen tbs opgelegd, omdat hij volledig ontrekeningsvatbaar zou zijn. Maar volgens het gerechtshof wist Van U wel voor een deel wat hij deed. Bart Van U doodde zijn zus in 2015... En de even daarvoor had hij in maart 2014 de oud-politica Els Borst vermoord. Na Hawaii heeft nu ook de Amerikaanse staat Maryland het nieuwe inreisverbod van president Trump afgewezen. De federale rechter van Maryland oordeelde dat ook de aangepaste versie van het decreet in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Gisteren zette een rechter in Hawaii het nieuwe inreisverbod al stop, enkele uren voordat het in zou gaan. Een man van 23 uit Utrecht heeft een jaar cel gekregen... waarbij vijf maanden voorwaardelijk voor het inrijden op een politieagent. Hij kreeg vorig jaar in Utrecht een stopteken van de agent... maar in plaats van te stoppen verhoogde hij zijn snelheid en reed op de agent in. Die wist op tijd opzij te springen. De bestuurder botste wel op een andere auto, waarvan de inzittende gewond raakte. De achtervolging, na die achtervolging kon de man worden aangehouden. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en volgt de regen die in de loop van morgenochtend ons land via het oosten verlaat. Smiddags droog en soms zon bij 9 of 10 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Vooral rond Utrecht is het een stuk drukker dan normaal op donderdag. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat tussen Blarikum en Afrit Bunschoten een file met 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen en Veen en Zoeterwoude een kwartier vertraging na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A7 Zaandam richting Hoorn tussen afrit Wormer en afrit Avenhoorn. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Driebergen en Hoograven een half uur vertraging. A15 Europoort Rotterdam tussen Knoppen Benelux en Rotterdam IJsselmonde 20 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam Feyenoord een kwartier. A27 Utrecht richting Almere tussen Nieuwegein en Beeldhoven. Ruim een half uur vertraging. Op de A28 Utrecht richting Zolle. Tussen de Uithof en Amersfoort drie kwartier vertraging. De N224 Zeist richting Veenendaal.